Jij moet eens een stapje naar voren doen. Jij moet eens naast mij komen staan. Dan gaan we samen een duet zingen. Dat duet is er gekomen en ja, sindsdien heeft zij toch wel een behoorlijke solo carrière. Deze Carrie Rodriguez.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 Een glorious hallelujah. I don't in that, what you said. I don't believe in that. I don't believe in that, what you said. I don't believe in that. If one dies, then I die too, and so do you. A piece of you dies, and I believe in that. What I said, I believe in that. And we were 15,000 lost in Grant's cavalry we crowned him with the thorns in Calgary. And we trapped men on the beach in Normandy. And we have died a billion times, you and me. And I believe in that, what I said. I believe in that. believe in that, what I said. I believe in that. If one dies, he lives on in me. I believe in that. And he's in you too. Think about it. Just think about that And we were tortured in Seville back in 48 And we were there in the courtyard with O.J. And we were hobbled with Stillwell back in Mandalay It don't go away, never does I believe in that, what I said I believe in that nothing yet. Stop it now. I believe in that, what I said. I believe in that. And I believe in that. Oh, I believe in that. I Believe in That, I Don't Believe in That van het album Unglorious Hallelujah. En daar hoort nu die uh, eh, Carrie Rodriguez ook in meezingen. Ik heb hem al vaak eh, ja, de jukebox op het podium genoemd. En dan heb ik het over uh, Watson. Want als die op het podium staat, je vraagt gewoon, wil jij iets spelen van mij? En dan zegt hij, hi get cold going here. Don't play around here. Now we were just kids, sometimes bad. We like to make that old man mad. Yeah, yeah. Don't play around here. We never paid that old man mind. children of our own. We go ham. No not play around here. Now we think about that old man sometimes and wonder if it make him smile to hear him. No not play around here. We never paid that old man mind. It was fun to get that. En ik kan u wel vertellen dat hij het publiek altijd helemaal gek krijgt hoor. Als hij zo op het podium staat. Thank en, eh, thank you folks, dat is dan wat hij zegt. En dan eh, staat hij eigenlijk te wachten op eh, het volgende roepje van wil je dat of dat nummer nog eens een keer spelen. En dat doet hij dan gewoon ja, waar je bij staat zal ik maar zeggen. En dit zijn er twee uit Nederland. Ruud Hermans en Dick van Altenaam. empty. I got an Way down inside I need someone Someone to hold me Pull down the shades, turn out the light Love me tonight Don't think about tomorrow It don't matter anymore We can turn the key and lock The world outside the door I need you so now Come on, let go Kick off your shoes, turn out the light, love me tonight. Now don't you worry, we're all alone now. Let your hair down, come and sit by my side. Turn off the TV, put on some music. Pull down the shades, turn out the light, love me tonight. Don't think about tomorrow We can turn the key and lock the world outside the door I need you so now Come on, let go now Kick off your shoes, turn out the light Love me tonight Pull down the shades, turn out the light Love me tonight Ruud Hermans en Dick van Altena. Geschreven door eh, Dick van Altena. Ja, heeft er eh, werk aan gehad eh, samen met Ruud Hermans. En de cd die heet gewoon Lonely 2. En dit is dan weer muziek uit Amerika. Ik heb het over de formatie Bombshell. Kelly Shepard, zij maakt deel uit van die formatie. En zij heeft het over 19 and Crazy. Bombshell 19 and uh, Crazy. Rob Crosby, hij was uh, een paar weken geleden hier nog in Nederland en uh, toen heb ik hem gesproken. En toen zei ik zo tegen hem van wanneer komt er dan weer eens een nieuwe cd van jou uit? En toen zei hij van nou ben me niet bang hoor, ik ben er helemaal mee bezig. Ik ben alweer volop aan het schrijven, ik heb alweer een aantal liedjes klaar liggen. En dit is nog uit 1995 van de cd Starting Now. but her love is blind She knows what she wants She's got what it takes She can read me like a book She forgives me my mistakes But a woman Now when I'm down, she knows the way I feel Her smile can melt through a wall of steel She'll be there beside me, right to the very end She's my only lover, Lord, and she's my closest friend With a woman like that, there Bandje nummer 1 van deze cd, Starting Now, A Woman Like That. En dit, dit is dan weer de formatie uit Amerika. Blackberry Smoke, Good and Coming. Two six packs of Shiner, 99 cent butane lighter, Lucky Strikes and a fifth of Patron. could guess at all the doer. I can feel a good top Mustang followed us down to the lake and didn't have to think about that too long. Skinny dipping in the bright moonlight, situation couldn't be more right Everybody wants to touch somebody If it takes all night Everybody wants to take a little chance To make it come out right There's gonna be a heartache tonight A heartache tonight, I know There's gonna be a heartache tonight A heartache much going on This night is gonna last forever Last all, last all summer long Sometime before the sun comes up about it before the night is through. Somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody, everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance to make it come out right there's gonna be a heartache tonight, a heartache tonight, I know. There's gonna be a heartache tonight, kreeg een week een mailtje binnen en eh, die mensen die schreven van... Eh, als jij nou vier nummers mag kiezen van de cd Common Thread, de muziek van de Eagles... welke nummers zou jij dan allemaal draaien? En zou je die dan eens willen draaien? En toen dacht ik bij mezelf van... och, het is alweer een hele tijd geleden dat ik die cd eh, in de cd-speler heb gehad. Dus waarom niet Heartache Tonight, gezongen door John Anderson... En geschreven door Don Henley en Glenn Frey van die Eagles natuurlijk. Hè? En ik zou deze cd helemaal kunnen draaien in één uitzending, want er staan 13 tracks op. Alle 13 muziek van de Eagles, maar uitgevoerd door verschillende artiesten. Onder andere... Suzie Bogus. Take it to the limit, eh, geschreven door uh, eh, Meisner en uh, Dan Henley. En dat was nummer 2. En dan heb ik er nog eentje op mijn verlanglijstje staan. op het verlanglijstje staan van die verzoekplaat aanvragen, wat u eventueel ook kunt doen. En dit is dan zo'n nummer dat duurt 6 minuten en 30 seconden. Geschreven door Dan Henley en Glenn Frey. Lion Eyes. Verzoekplaten? op verzoekplaat hetnet.nl. your man she won't have to worry She'll dress up all in lace Oh, in style Late at night That big old house gets lonely I guess every form of refuge has its price And it breaks her heart that think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out headed for the cheating side of town You can't solid She drives on through the night Anticipating mooiste nummers van de Eagles nu uitgevoerd is dus door eh, Diamond Rio. Nou, en dan kom ik nu aan uh, plaatje nummer 4. En wat zou dat nu toch zijn, hè? Ik heb het ook al vaker laten horen, hoor. Ook weer geschreven door die Henley en Frey. Het is geproduceerd door God Funders. Terug te vinden op de cd Common Thread van de Eagles. Dit is Tricia. This talk on the street, it sounds so familiar Great expectations, everybody's watching you something new. ik zou deze cd in één keer helemaal kunnen draaien in dit programma. Want uh, er staan maar liefst uh, eh, 13 tracks op en 13 verschillende artiesten waarvan u er nu vier heeft gehoord. En dat allemaal op de cd Common Thread, Songs of the Eagles. History in the Making, Darius Rucker. Hij heeft het geschreven en hij zingt het ook. Don't move, baby, don't move. Oh, look at you, I just want to take this in The moonlight dancing off your skin Our time, let's take our time I just want to look in your eyes and catch my breath Cause I got a feeling This could be one of those the start of a beautiful ride that'll never end. And baby, in the Making, Darius Ruggum. Ik kreeg van de week een uh, cd'tje thuisgestuurd van uh, En dat is zo'n kleine platenmaatschappij hier in Nederland. Eigenlijk eh, iemand die meer distribueert dan dat het een platenmaatschappij is. Highways, Ghost, Hearts and Home. Dat is de cd van Susan James. En dit is Airstream Girl, door haar zelf geschreven. Singer-songwriter. Misschien zegt wel, this is my kind of country. Hetzelfde als Randy Houser. I don't mess with the monkey. Let him roll right off my back. I fly like a bee to the honeys. Turn a bar to an all-out love shack. Can I get an amen? A hallelujah. A little splash of the coke in my blackjack. Don't let this black tie fool you. I'm a down-home groover, a midnight mover. Give me me and my bulldog sitting on the front porch. Old man Willie be banging on the G-chord. Little girl Brick cooking up the chicken, sipping on the Son, drag in the dirt like a Tonka toy, boy. We don't play that where I come from.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 Het online condoleanceregister is inmiddels door duizenden mensen getekend. De hele nacht is onderzoek gedaan bij het winkelcentrum in Alphen. Een 24-jarige man schoot daar gisteren aan het begin van de middag met een mitrieur om zich heen. Zes mensen kwamen om het leven. De dader pleegde daarna zelfmoord. Vijftien mensen raakten gewond. Waarom de 24-jarige Tristan zijn daad pleegde is onduidelijk. Er is wel een afscheidsbriefje gevonden, maar daar blijkt volgens het Openbaar Ministerie geen duidelijk motief uit. De bevolking van IJsland heeft opnieuw nee gezegd tegen een akkoord over IceSafe. Nog niet alle stemmen van het referendum zijn geteld, maar het lijkt erop dat 58% tegen heeft gestemd. Nederland en Groot-Brittannië hebben geld voorgeschoten dat spaarders nog te goed hadden van de failliete IJslandse internetbank iSafe. Nu het akkoord is verworpen, moeten de landen bij een internationale rechtbank een regeling treffen. Dat kan jaren gaan duren. In IJsland bestaat de vrees dat onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie moeizaam zullen verlopen nu de ISAFE-deal is verworpen. Israël is bereid tot een staakt het vuren als Hamas stopt met raket- en mortierbeschietingen. Minister van Defensie Barak heeft dat gezegd op de Israëlische radio. Het geweld tussen Hamas en Israël is de afgelopen dagen opgeleid na een mortieraanval op een Israëlische bus. Als vergelding bestookte Israël doelen in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 19 mensen om het leven gekomen. Minister Barak sluit een grondoffensief tegen Hamas niet uit, maar hij denkt niet dat dat nodig is. Terughoudendheid is ook een vorm van kracht, al dus Barak. Hamas lijkt ook bereid tot een staakt het vuren. Het weer, het is helder, in het noordoosten nog kans op mist. Vooral vanmiddag veel zon bij temperaturen tussen de 14 en 1.